Alleen jongeren tot 21 jaar zouden nog een vergoeding moeten krijgen. Dat advies geeft het College voor Zorgverzekeringen CVZ binnenkort aan minister Klink. Meestal neemt de minister de adviezen van het CVZ over, maar of het in dit geval ook gebeurt is nog niet duidelijk. In Nederland slikken ruim anderhalf miljoen vrouwen de pil. Sinds 2008 zit hij weer in het basispakket. Het schrappen van de vergoeding voor volwassenen levert een besparing op van 58 miljoen euro per jaar. Het CVZ vindt dat het voorkomen van zwangerschappen iets anders is dan het voorkomen van ziekten. Ook andere vormen van anticonceptie zoals het condoom zitten niet in de basisverzekering, schrijft het CVZ. De politie in Alkmaar heeft een jeugdbende opgerold die verantwoordelijk wordt gehouden voor twaalf gewapende overvallen. Er werden acht Alkmaarders opgepakt van 15 tot 18 jaar oud. Ze zouden in het najaar vooral eetgelegenheden en pizzacouriers in Alkmaar hebben beroofd. En ook worden ze verdacht van een gewapende overval op een snackbar in Castricum. De politie kwam de bende op het spoor nadat in oktober twee jongens waren opgepakt voor een overval op een Alkmaarse toko. In de maanden daarna werden de overige zes verdachten aangehouden. Na de vliegtuigcrash van vannacht bij de Libanese kust hebben reddingswerkers tot nu toe 34 lichamen geborgen. Een passagiersvliegtuig van Ethiopian Airlines stortte neer in de Middellandse Zee. Waarschijnlijk heeft niemand het ongeluk overleefd. Aan boord waren 85 passagiers en 7 bemanningsleden, voornamelijk Libanezen en Ethiopiërs. De Boeing 737 was net opgestegen in Beirut voor een vlucht naar Addis Ababa in Ethiopië. Een paar kilometer uit de Libanese kust stortte het neer. De Libanese politie denkt dat de vliegtuigcrash is veroorzaakt door slecht weer.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 Deze Sarah, a love song. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En vandaag is het een beetje, ja, liefdesmuziek mag ik het gerust noemen hè. Maar het kan ook weer Engelstalig, Duitsstalig, Franstalig. Alle talen kunnen het zijn. Dit is James Morrison. look at you, you bite your tongue, you don't the sun. Oh. cd die ik eh, een tijd terug al eens een keer gekocht heb... is eh, de 100 Love Songs, zoals ze zo mooi genoemd worden. Er staan maar liefst 100 eh, liedjes op die cd. Dus ja, het is een, een 5 cd-box geworden. En dan dacht ik bij mezelf van ja, dat is natuurlijk heel leuk... als je programma's samenstelt, hè? Miss Montreal. It's just a flirt. I met you in a bar. I never thought it would come this far. Patience is a thing I lack, that's why. Miss Montreal, Just a Flirt. Ja, eh, je kunt eh, flirten en je kunt gewoon lief hebben. Hè? Maar soms dan gaat het ook wel eens eh, mis hoor. En dan zeg je net als Rihanna, featuring Neo. Hate that I love you. stand you. Must everything you do make me wanna smile. and then I like you for a while. No, you won't let me. You upset me, girl, then you kiss my lips. All of a sudden I forget that I was upset. Can't remember what you did. Girl, I we blijven maar wachten tot de wereld zal veranderen. Nou ja, als je op tv kijkt wat daar weer in eh, Haiti gebeurd is met eh, die eh, verschrikkelijke aardbeving, dan zal de wereld wel veranderen. Daar hoeven wij zelf als mensen niet op in te grijpen met allerlei oorlogen of wat dan ook.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 En daarin veel meer Cowboys en Kisses misschien ook wel. Katie Mellowa, If You Were a Sailboat. If you're a cowboy, I would trail you. If you're a piece of wood, I'd nail you. the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would live in you all my days. If you're preacher, I begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring. You took a chance on loving me. I took a chance on loving a book I know Cowboys and Kisses and If You Were a Cowboy van Katie Mellowa. Nou ja, het zijn allemaal liedjes over cowboys. Laat ons maar eens wat eh, cowboys loslaten dan. Hè? Nou, cowboys. Country pop, laat het maar noemen. Love By You, geschreven door Stephen McClintock. En hij zingt het samen met Katie en Whitford. You can tell the way I feel Just look into these eyes The fact that we have come this far is no surprise. It's the way you hold my muziek. en Een eh, pop-country liedje was dat, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. dan heb ik nog eentje voor u, maar deze keer weer een dame. Victoria Shaw. Nee, nee, nee, een ander.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 En dat is eigenlijk, eigenlijk is dat ook een country nummer. Toen werd het gezongen door niemand minder dan Alison Krauss. En Ronald Keating die zei van, laat mij het nog maar eens een keer in de pop scene brengen. En dit is geschreven eigenlijk voor Garth Brooks. and rain, fire and ice. little crazy, but it's nice. And when she gets mad, you best leave her alone. Cause she'll rage just like a river, then she'll beg you to forgive her. Oh, she's every woman that I She's anything but typical. She's so unpredictable. Oh, but even at her worst, she ain't so bad. She's as real as real can be. Then she's everything. van deze Victoria Shaw. En eh, ja, die, eh, die Gore Brooks, die heeft er zijn naam al bij geschreven... maar hij heeft er eigenlijk helemaal niks aan gedaan. Alleen het is een voorwaarde van Gore Brooks. Als je voor hem schrijft, ja, dan moet er zijn naam ook bij staan. Want dan krijgt hij daar ook nog een heel klein gedeelte van. Hè? Hij heeft nog geen geld genoeg, zou je bijna zeggen. En om het cirkeltje maar weer rond te maken... een dame hier uit Nederland is begonnen als country zangeres. Ik heb het over Ilse de Lange. so cold. Like your arms never held me. Like a story never told. But you know exactly how it goes. touch me oh so tenderly. All the pain you keep inside wouldn't stop you from defending. show. 40 heeft gestaan, bereikte niet hoger dan 5. I pulled into the shopping center, saw a little boy wrapped around the legs of his mother. Like ice cream melting, they embraced Tears of bad decisions running down her face. All morning I've been thinking, my life was so hard, and they wore everything they own living in a car. I just got back in my suburban and drove away. I don't know why they say grown men don't cry. I don't know why they say grown couch watching the sun go down, but it's just a dream. He was a slave to his job and he couldn't be around. So many things I want to say to him, but I just put a rose on his grave and I talk to the wind. I don't know why they say grown men don't cry. they say everything I hold dear in my life. We say grace and thank the Lord, got so much to be thankful for. Then it's up the stairs and off to bed, and my little boy says, I haven't had my story yet. And all these things weighing on my mind disappeared just like that when he lifts his head up off his pillow and says, I love you, Dad. Away from the sun, three doors down. Cause it can't stop needing love Then along the way After so much lonely Somebody makes you smile Somebody sees you shine Along the Way, een man die uh, uit eh, Amerika komt en luistert gewoon naar de naam Steve, maar is een singer-songwriter daar en niet onverdienstelijk. En dit herkent u zeker, hè? Gavin DeGraw, I'm in love with a girl. So many people gonna say that they want you to try to get you thinking they really care, but there's nothing like the warmth of the one who is putting when she knows someone crossed it. Don't let nobody put you down who you with. Take the pain of protecting your name from the crutch to the game to the high wire. I'm in love with the girl who loves me better. Fell for the woman just when I met her. Took my sweet time when I was bitter. Someone understands and she knows how to treat it better. right. Falling down from the tones without any windows. What you found in a peace for the moment. The moment was over in time. Then it's gone, the hit and run. The first one has a short life. I'm in love with the girl who loved me better. Fell for the woman just when I met her. Took my sweet time when I was better. Someone slippery Now I know there's nothing we can't reach. Cause a heart can erase once it finds a place to be warm and welcome, to be held and sheltered. I'm in love with a girl who knows me better. Fell for the woman just when I met her. Took my sweet time I was bitter. someone understand me. I'm in love with a girl. ja, dat eh, kun je wel zeggen. Kevin, Kevin DeGraw, I'm in love with a girl. Ryan Adams is ook zo'n uh, jongeman uit Amerika. Een singer-songwriter daar. Eh, maakt vooral Americana-muziek. Is al een paar keer hier in Nederland geweest. Ik heb hem ook live gezien. Een genot om daar te zijn. Did I slip? Not stumble. Did I trip? Cause I know I pay All I know is I wake up in my clothes tomorrow. Oh, girl, wish I knew you well. Oh, girl, wish I knew you well. But I'm saying hi, hi to your answering bell. Did I run? But I was walking through your in inexhaustible game. The names are changed, but the constellations still falling. Oh, girl, if you could only tell. Oh, girl, if you could only tell. And I'm just sitting high, high. Let your tears fall and touch my skin. Then your thunder clouds could rage and fail. I will collect them all for you in butterfly jars. Oh, girl, I built your will.